Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Zomerstorm Poli heeft vandaag flink wat schade aangericht. In Amsterdam raakten twee mensen zwaar gewond. En in Haarlem overleed een vrouw nadat ze een boom op haar auto kreeg. Ook op het water kwamen mensen in de problemen en een reddingsboot schoot hulp. Er was dus een zeilboot in nood. En die persoon is op een gegeven moment op een strekdam op de stenen gegaan. En de boot is helaas gezonken. De persoon hebben wij gered vanaf de stenen dam. Maar dat gaat met dit weer natuurlijk niet zo heel makkelijk. Maar hij is aan boord gekomen. En uh, ja, eindgoed, al goed. Ook op het spoor is er een boel schade door poli. Waarschijnlijk rijden er in het noorden van het land de rest van de dag geen treinen meer. En vanaf vandaag rijden er politieagenten mee op de sprinters van Eindhoven naar Weert in Limburg. Dat doen ze omdat bewoners van een asielzoekerscentrum in de buurt voor overlast zorgen op het station. De agenten gaan niet mee in alle treinen, alleen op momenten dat ze het nodig vinden. En de Formule 1 race in Zandvoort mag definitief doorgaan. Natuur- en milieuorganisaties spannen er een zaak over aan omdat er door de race te veel stikstof in een beschermd natuurgebied zou komen. En dat zou ten koste gaan van de zandhagedis en de rugstreeppad. Maar de hoogste rechter gaat daar niet in mee. De race is op 27 augustus. En waar speelde jij mee toen je 12 was? poppen, Lego of gewoon een voetbal. Liam spant in elk geval de kroon, want hij heeft zijn eigen mini-kermis. U kunt nog instappen aan uw kaartjes aan de kassa. Ik vond het altijd al leuk om daarheen te gaan met die eh, lichtjes, die attracties, die sfeer. Wil nog een keertje? En zijn droombaan is dan ook om een kermisbaas te worden. Ik vond het juist leuk hoe die attracties en zo werkten. En nou ja, om dat zelf niet te kunnen besturen vind ik echt superleuk. En Liam's lievelingsattractie is trouwens de Booster. Heb ik nog het weer voor je. De zomerstorm is nu wel zo'n beetje voorbij. Op sommige plekken komt de zon nog even door bij een graadje of 19. Morgen is er meer zon en is het ook een stukje warmer dan 22 graden. En vrijdag beginnen we aan een zonnig en warm zomerweekend. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vooral onze regio heeft het verkeer nog veel last van de nasleep van de storm... Er is nog een aantal wegen dicht en daardoor loopt het ook vast op de omliggende wegen. Zoals de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knoop het Kooimeer en knoop het Velsen is de weg nog altijd dicht. Er liggen daar nog bomen op de weg. De A10 in de zuidelijke richting aan de noordkant, die is ook nog altijd dicht. Daardoor is het ook druk op de A10 West in zuidelijke richting. Daar staat ruim een half uur extra, of daar moet je rekening houden met ruim een half uur extra reistijd. En tenslotte de A22 Beverwijk richting Velzen. Die weg is ook nog altijd dicht tussen Beverwijk en de Velze-tunnel.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 Op steeds meer plaatsen geldt inmiddels weer code groen. In de noordelijke provincies is het nog code geel. Bij verzekeraar Interpolis zijn een paar honderd schademeldingen binnengekomen na de storm. Het gaat om schade aan woningen, vooral in Noord-Holland. Politie en justitie kopen tientallen slimme camera's voor het betrappen van appende automobilisten. TOM wil er volgend jaar 50 in gebruik nemen. Die moeten mobiel kunnen worden ingezet. Volgens TOM is de pakkans met die camera's ruim 95 procent. En in Frankrijk rijden er in de avonduren weer bussen en trams. Vanwege de rellen werd het openbaar vervoer in het hele land deels stilgelegd.